Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny hebben grote protesten aangekondigd. Woensdag willen ze de straat op in Moskou en Sint-Petersburg. Ze hopen in totaal op meer dan een half miljoen betogers. Dat zou dan het grootste massaprotest zijn sinds de februari-revolutie van 1917. Navalny zit in een gevangenenkamp en heeft ernstige medische klachten. Hij is ook in hongerstaking. Volgens zijn aanhangers gaat de gezondheid van de oppositieleider hard achteruit. De petitie tegen de 538 Oranjedag in Breda is inmiddels ruim 210.000 keer ondertekend. Een arts van het Amphia ziekenhuis in de stad lanceerde het initiatief gisteren. Hij stelde namens verontruste zorgverleners, patiënten op wachtlijsten, hun naasten en anderen... dat het Field Lab-experiment moet worden afgeblazen. De gemeente Breda heeft het kabinet inmiddels gevraagd of het nog altijd voorstander is van het evenement aanstaande zaterdag. Daar moeten 10.000 geteste bezoekers komen. Vier ziekenhuisbestuurders, een paar artsen en de grote zorgverzekeraars... schrijven in een open brief aan minister De Jonge... dat de honderden miljoenen voor proefevenementen niet goed zijn besteed. Ze schrijven dat de zogenoemde testsamenleving... waarvoor nu wordt geëxperimenteerd voor zo'n 925 miljoen euro... er waarschijnlijk helemaal niet komt. Als vanaf juli alle mensen die dat willen zijn gevaccineerd, schrijven ze... zullen ernstige complicaties bij corona nog maar zeer beperkt voorkomen. Bij een confrontatie tussen railschoppers in Delft zijn 32 mensen opgepakt. Het lijkt erop dat het voetbalsupporters waren. Die hadden afgesproken om elkaar te treffen op een parkeerterrein. En coureur Max Verstappen heeft in Italië zijn elfde zege in de Formule 1 behaald. De Nederlander was in de Grand Prix van Emilia-Romagna Lewis Hamilton van Mercedes en Lando Norris van McLaren te snel af. Het was een rommelige race doordat het net had geregend. Het weer nu, vannacht een graad of drie met een mistbank. Morgen wisselend bewolkt, later op de dag een bui vooral in het zuiden. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.